uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bij de grens tussen Griekenland en Macedonië zitten ongeveer 2000 vluchtelingen vast. In het doorgangkamp bij de grens zijn niet genoeg tenten, bedden, dekens en andere voorzieningen voor deze mensen om de nacht door te brengen. Ze zijn gestrand in een niemandsland omdat verschillende Balkanlanden hebben besloten de grens te sluiten voor economische vluchtelingen. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan mogen door. In Kuwait is een terreurnetwerk opgerold dat geld en wapens levert aan terreurbeweging Islamitische Staat. De leider van de groep is een Libanees. De andere arrestanten zijn een Egyptenaar, vijf Syriërs, twee Australiërs en een Kuwaiti. Volgens de Kuwaitse minister van Binnenlandse Zaken leverden ze onder meer raketten aan IS. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen... waardoor Syrische vluchtelingen strenger kunnen worden gecontroleerd. Ook wordt het plan van president Obama om 10.000 Syrische vluchtelingen op te vangen... door de wet uitgesteld. Het wetsvoorstel werd ingediend na de aanslagen in Parijs. Door die aanslagen is de anti-Syrische stemming in het land gegroeid. Station Arnhem heet vanaf nu Arnhem Centraal. Daarmee is Arnhem de eerste stad buiten de Randstad met een centraal station. De naam is tijdens de opening van het nieuwe station bekendgemaakt door ProRail-topman Eringa. Een station mag de toevoeging centraal krijgen als er meer dan 40.000 in- en uitstappers per dag zijn. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden is Arnhem het zesde centraal station van Nederland. Het nieuwe album van de Britse zangeres Adele is niet via de streamingdiensten zoals Spotify of Apple Music te beluisteren. Dat melden de New York Times en techwebsite The Verge. Het album 25 komt morgen uit. Spotify heeft tegen persbureau AP bevestigd dat het album morgen niet beschikbaar komt via de diensten. Het weer, vannacht valt er nog een enkele bui, het koelt af tot ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Het wordt dan tussen de 9 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. still on the sea. Will the waves' gentle motion bring my babe, my baby back to me and the stars? Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning like the sun? to brighten up my life and as day breaks over the ocean. Welkom terug luisteraars bij twee uur van Tussen App en Vloed. I finally found someone. Barbara Streisand. Met Brian Adams.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 dan doet ze dat ook nog even met Barry Gibb. Stranger in a Strange Land. Maybe someone else's sweetheart Fighting someone else's war And if you suffer for the millions Then it's what you're fighting for 2000 in wet met Barry Gibb. Straks nog wat muziek van de gebuurtjes uh, eh, Gibb, Robin Gibb. Saved by the Bell. Maar eerst eh, die Orchestra Manoeuvre in the Dark. Met eh, Joan of Arc. Oftewel de Maid of New Orleans. Just leave. me. verwennen bij ZFM Zandvoort.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 U luistert nog steeds, luisteraars, naar Tussen App en Vloed. Ik heb eh, vanavond weer geprobeerd om de meest mooie nummers voor u uit te zoeken. het geldt natuurlijk zeker voor het nummer van Art Garfunkel... A Heart in New York. Art Garfunkel. Een man die altijd zorg draagt voor de heerlijkste muziek. Zeker bij tussen app en vloed. Waar gaan we nog meer van genieten? Nou, van Eva Cassidy. Zij heeft eh, een hele speciale uitvoering van een nummer van Bridge Over Troubled Water. Wat natuurlijk normaal door Art Garfunkel altijd zo prachtig wordt verteld. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele bijzonder nummer van gemaakt. herkenbaar het stemgeluid van George, eh, Boy George, zo moet ik het zeggen, van de Culture Club. Do you really want to hurt me? We gaan naar Michael Bolton samen met Eva Cassidy, The Fields of Gold. you. Cassidy, The Fields of Gold. U kent het natuurlijk ook van Sting. Want ook Sting heeft dit nummer natuurlijk eh, opgenomen en eh, ook prachtig vertolkt. We gaan eh, nog een nummertje beluisteren van een van de buurtjes Gip, Barry Gip, Face to Face. En hij maakte natuurlijk deel uit van de Bee Gees toen zijn broertjes nog leefden. Robin en Maurice Gibb. Love ocean. Let me drown in your emotion. Lover to lover. stop More of your love, more of the love for be as true. Loving you means to Ik denk dat eh, dit eh, Olivia Newton-John was. Dat wordt niet vermeld op de titel van het nummer, maar uh, wel Barry Gibb. het nummer heet Face to Face. maar ik denk dat hij dat zong met Olivia Newton-John, want die stem herken je eigenlijk uit duizenden luisteraars. Ik ga nog even wat zoeken voor Susie, want Susie luistert ook mee. En ik weet dat ze erg fan is van Andy Williams. Nou, Susie, dan weet je al wat er komen gaat, hè? Ik ben hem even voor je aan het zoeken. En uh, ik heb hem gevonden hoor. The Moon River, daar komt hij. Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh dream maker, you heart. breaking wherever you're going. I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same. my heart draai ik speciaal voor mijn eh, lieve vriendin Yvonne.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 within his sight. Eh, ja. I Save the World Today wordt bezongen door Annie Lennox. En dan heb ik het natuurlijk over de Eurythmics. En zo kijk ik op mijn klokje. We gaan dan weer aardig naar de klok van middernacht. Nog een eh, minuutje of zeven te gaan, luisteraars. En dan eh, moet ik weer afscheid van u nemen. Maar ik heb nog een paar mooie voor u in petto. The de Eurythmics. I saved the world today. Ja, ik wil u toch nog een eh, stuk laten horen van eh, Fires Which Burn Brightly. Uh, Procol Harum, live opgenomen in Denemarken. En dat, dat prachtige nummer, daar sluit ik mee af, luisteraars. Dank voor het luisteren allemaal. Een hele rustige nacht toegewenst. Een goede vrijdag. En straks een heerlijk weekend, hè. Dank voor het luisteren nogmaals.